hij stort een ziel. hij stort een ziel, du bist mijn einde en mijn Du bist mijn moon en du bist ook mijn zoon. En wie leeg wordt de spiegel, dollert zich in zwiek. Hij stort een ziel, door wil ik struinen achter Oh ja, hij stort een ziel, door wil ik struinen achter Lag achter drijven in die mooie polderland. Ligt stoet te dreum aan die gruine diengraad. En in november zag ik de ganzen in een vlucht. Ze schreeuwden in tegen de strakke blauwe lucht. Oh joh, ze schreeuwden in tegen de strakke blauwe lucht. Mij stoten ziel verwerden rust en roet en wil. Door staarde tij en soms de tijd nog even stil. En die lege water zwijgel dollert zich in sliep. Hij stoten ziel door wil ik streunen diep. Oh ja, hij stoten ziel door wil ik streunen nachten diep. Hij stoten ziel, hij stoten ziel, hij stoten ziel stoten ze hier. Mij stoten ze hier.